Mark Visser met het NOS-journaal. De grote winnaar van de Belgische gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen... is de Vlaams-nationalistische partij NVa van Bart de Wever. Succes van de NVa lijkt ten koste te gaan van het Vlaams Belang. De Wever riep de Franstalige socialistische premier Di Rupo op... tot onderhandelingen over omvorming van het Belgische staatsbestel... tot een confederatie. Die zou een verbond moeten worden tussen de onafhankelijke staten Vlaanderen en Wallonië. De grote cyberaanval die zaterdag zou plaatsvinden blijkt te zijn verzonnen door een jongen van 16. Hij heeft in een eenmansactie de video gemaakt waarin met de aanval op internetproviders en overheidsinstellingen werd gedreigd. De jongen meldde zich vanochtend bij de politie, had de video geplaatst onder de naam van de hackersgroep Anonymous. Die bleek er niets mee te maken te hebben. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia is een man opgepakt die in Nederland is veroordeeld voor vrouwenhandel. Dat melden Bulgaarse media. De Bulgaar werd in februari bij verstek veroordeeld tot ruim zes jaar gevangenisstraf. Hij heeft samen met vier handlangers Bulgaarse vrouwen naar Nederland gelokt... en met geweld tot prostitutie gedwongen. Hij wordt aan Nederland uitgeleverd. Tijdens de opname van het tv-programma Schatgraven van Omroep Gelderland... is een werk van de schilder Piet Mondriaan opgedoken. Een man, wiens opa Rob is afgebeeld, had het doek meegenomen. Het is een portret uit 1896 van een klein jongetje. De waarde van het schilderij wordt geschat op 40.000 euro. De recordsprong van de Oostenrijkse parachutespringer Felix Baumgartner is geslaagd. Hij sprong op ruim 38 kilometer hoogte uit een capsule die onder een enorme luchtballon hing. Hij maakte een vrije val van een kleine 5 minuten voor hij zijn parachute opende. Na nog eens 5 minuten kwam hij heel huids aan op de grond in Nieuw-Mexico, waar hij ook was opgestegen. Het weer, vannacht af en toe wat regen.